Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra en dit is het nieuws van NOS op 3. Er is niet gefraudeerd bij de Amerikaanse verkiezingen, zeggen de organisaties die die verkiezingen controleren. Sterker nog, zij zeggen dat dit jaar de veiligste verkiezingen ooit waren. Er is ook geen bewijs dat er stemmen zijn weggegooid, kwijtgeraakt of vervangen. President Trump en zijn aanhangers beweren dat er sprake is van fraude. Trump twitterde een paar uur geleden nog dat honderdduizenden stemmen zouden zijn vernietigd, maar daar is dus geen bewijs voor. Er is snel geld nodig om slachtoffers van orkanen en overstromingen te helpen, zegt het Rode Kruis. De organisatie heeft Giro 6868 geopend voor slachtoffers van natuurrampen. De natuurrampen die we nu zien komen bovenop de coronapandemie die al bestreden wordt in al die landen. En er was voor 2020 al een zwaar orkaanseizoen voorspeld. En die voorspelling komt nu helaas uit. En omdat er nu zoveel mensen zijn die hulp nodig hebben, starten we nu deze actie. In Midden-Amerika werden de afgelopen weken 2,5 miljoen mensen getroffen door een orkaan. In Vietnam en Soudaan zijn grote overstromingen. De Filipijnen worden geteisterd door zware tropische stormen. Misschien krijg je nu nog reiskostenvergoeding van je baas... maar dat kan gaan veranderen omdat we zoveel thuiswerken. Werkgevers denken dat we ook na de coronacrisis nog maar weinig naar kantoor gaan. Dus geven ze je liever geen geld meer voor benzine of voor je treinkaart... maar wel voor de kopjes koffie die je thuis drinkt, het printpapier dat je gebruikt... en de wc-rollen die je onder werktijd opmaakt. 9 op de 10 Nederlanders vindt het gek dat je nog gewoon met je factor 50 in je koffer naar Curaçao mag vliegen. Door corona wordt een tripje in de herfstvakantie afgeraden. Nou, vlieg dan ook niet naar Curaçao, zeggen deze mensen tegen Hart van Nederland. Ik vlieg elke jaar. In deze periode ben ik normaal daar. Vier jaar achter elkaar. Deze jaar vlieg ik niet. Een beetje verstand. Ze moeten het zelf weten, maar ik vind het niet verstandig. Ze komen ze ook weer hier naartoe natuurlijk, die op vakantie zijn. En wij doen zo ons best. De laatste weken kregen reisbureaus vrij veel boekingen binnen voor een vakantie op Curaçao. Het weer, eerst klaart het nog een beetje op, maar later vanochtend trekt het alweer dicht. En dan kan het weer gaan regenen. Het wordt een gaat op 13. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A7 Zaanstad richting Hoorn staat een korte file bij de afrit A van Hoorn, 3 kilometer, met 5 tot 10 minuten extra reistijd. Tot zover de verkeersinformatie. Als Laura de hond uitlaat bij het spoor... moet Stan langzamer gaan rijden. Komt Danny te laat om Tess af te lossen? Kan Tess haar man niet op tijd oppikken? En missen Fenna's ouders de i-musical?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 De meeste werkgevers willen af van de reiskostenvergoeding in de huidige vorm. Ze denken dat thuiswerken straks de norm is na de coronacrisis... en willen dan geen kilometers meer vergoeden die niet worden gereden. Bij de strijd tussen regeringstroepen en milities in Ethiopië... zijn tientallen tot honderden burgers vermoord, zegt Amnesty International. Dat baseert zich op beelden van lichamen die op de grond liggen of worden weggedragen. Er is geen bewijs gevonden dat er is gesjoemeld met stemmen tijdens de Amerikaanse verkiezingen... zeggen de organisaties die verantwoordelijk zijn voor het verloop van die verkiezingen in een gezamenlijke verklaring.